een Klomp met het NOS-journaal. Nederland is ze zich verzameld voor de viering van het nieuwe jaar... en om elkaar een gelukkig 2016 te wensen. In Rotterdam werden de meeste mensen verwacht bij de Erasmusbrug... waar de grootste vuurwerkshow van Nederland was. Zo'n 4000 kilo vuurwerk is daar de lucht in gegaan. Het nationale aftelmoment was in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Dat stond in het teken van Europa, omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. In veel andere plaatsen werden vuurwerkshows georganiseerd... in de hoop overlast van vuurwerk in woonwijken te beperken. De politie van München waarschuwt voor een mogelijke terreuraanslag in de stad. Volgens de politie zijn er concrete aanwijzingen dat er een aanslag is voorbereid. In verband met de dreiging zijn verschillende maatregelen genomen. Het treinverkeer is stilgelegd en twee grote stations in München zijn ontruimd. Ook roept de politie mensen op om treinstations en andere drukke plekken in de stad te mijden. Toen de vuurwerkshow in Brussel werd geannuleerd... verklaarde de politie van München nog dat er geen verhoogde terreurdreiging was met jaar. Er zijn wel veel meer agenten op straat dan andere jaren. In Amerikaanse staat New York is een man opgepakt die eerder deze week, samen met een undercover agent van de FBI, verschillende messen had gekocht. De man van 25 werd gearresteerd toen hij een video had opgenomen waarin hij trouw zwoer aan IS-leider al-Baghdadi. De verdachte is een Amerikaan die zich heeft bekeerd tot de islam. Zijn plan was om op oudejaarsavond bezoekers van een restaurant aan te vallen. Het weer nog in het westen wat regen, op andere plekken droog. Later vannacht trekt de neerslag verder naar het oosten.